Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Slovaakse hoofdstad Bratislava hebben demonstranten het regeringsgebouw belaagd... uit protest tegen de coronamaatregelen. Het ging om een groep van zo'n 500 neonazies en voetbalsupporters. Ze gooiden onder meer flessen en stenen naar het gebouw. De politie zette traangas en een waterkanon in. Gisteren werd bekend dat de Slovaakse regering alle inwoners ouder dan 10 jaar wil testen op het coronavirus... Volgens de premier is dat de enige manier om de uitbraak in het land te stoppen. De Britse oud-premier Tony Blair is in opspraak geraakt omdat hij de coronaregels zou hebben overtreden. Volgens de krant The Sunday Times is hij niet in quarantaine gegaan na een reis naar de Verenigde Staten. Wie vanuit dat land Groot-Brittannië binnenkomt moet verplicht twee weken in isolatie. De krant zegt foto's te hebben waarop te zien is dat Blair in die periode een restaurant in Londen verlaat. Een woordvoerder van de oud-premier zegt dat Blair voor niemand een risico vormde... omdat hij voor, tijdens en na de reis meerdere keren is getest. In New York hebben de autoriteiten een bruiloft met ruim 10.000 gasten verboden. De autoriteiten waren getipt over de bruiloft, die morgen zou worden gehouden. Volgens de gouverneur van New York is het niet verstandig om op dit moment zo'n groot feest te houden... In het deel van de stad waar de bruiloft zou worden gehouden... geldt dat bij bijeenkomsten binnen maximaal 50 mensen mogen zijn. Voor religieuze evenementen in een kerk of tempel... is de limiet een derde van de capaciteit van het gebouw. In Frankrijk geldt in negen grote steden sinds gisteravond weer een avondklok... vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends mag niemand zonder geldige reden naar buiten. De avondklok geldt voor vier weken. Het weer. Er trekken wolkenvelden over het land. In het noorden kan een bui vallen. koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook overdag kans op een bui. Verder veel bewolking met soms wat zon. Het wordt een graad of 13.